en mediabedrijven zoals Bloomberg en het Europese hoofdkantoor van Discovery. En ruim 300 andere firma's zeggen dat ze grote interesse hebben. Die zijn bang voor een brexit zonder akkoord... en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de Europese markt. Voor de rechtbank in Den Haag dient vanochtend het eerste strafproces ooit tegen een arts die euthanasie heeft uitgevoerd. Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 zijn wel enkele artsen berispt of gewaarschuwd door de tuchtrechter. Maar het Openbaar Ministerie bracht nog nooit iemand voor de strafrechter. In de zaak gaat het om de levensbeëindiging van een vrouw van 74 die zwaar dement was. Er was een euthanasieverklaring, maar daarin stond dat ze later een beslissing zou nemen... en later gaf ze wisselende verklaringen over haar doodswens. Verwacht wordt dat het proces in Den Haag belangrijke jurisprudentie oplevert voor andere euthanasiegevallen. In het Franse Biarritz zijn opnieuw demonstranten rond de G7-top opgepakt. Gisteren ging het om 19 betogers die zijn gearresteerd vanwege ordeverstoringen. En zaterdag waren er 68 aanhoudingen. Vandaag is de slotdag van de G7-top. Volgens het Witte Huis zullen de presidenten Trump en Macron... na afloop samen een persconferentie geven. De vijf mannen die zaterdag mogelijk een man hadden mishandeld in een speeltuin in Assen zijn vrijgelaten. De politie zegt na onderzoek dat er geen sprake was van mishandeling. De mannen waren op het slachtoffer gaan zitten in afwachting van de politie, omdat hij mogelijk betrokken was bij een zedendelict met een meisje van vier. Toen de politie kwam bleek dat hij dood was.